Jelle Visser met het NOS-journaal. Syrië opent twee grensovergangen met Turkije voor hulpconvooien. Hierdoor kan de VN hulp leveren aan aardbevingsslachtoffers... in de gebieden die worden gecontroleerd door opstandelingen. Volgens de VN gaat de grens voor drie maanden open. Tot nu toe mochten VN-hulpconvooien alleen maar passeren via één grensovergang. De internationale hulpoperatie voor Syrië komt maar moeilijk op gang. De aardbevingen veroorzaakt in Syrië grote schade. Volgens een onderzoekscommissie is de UEFA zelf de hoofdverantwoordelijke... voor de chaos rond de finale van de Champions League vorig jaar in Parijs. De finale tussen Real Madrid en Liverpool begon later dan gepland... omdat duizenden bezoekers niet naar binnen mochten. De UEFA dacht dat er sprake was van ticketfraude. Supporters die over de hekken klommen en fans in de rij... werden door de Franse politie bestookt met traangas. Volgens de onderzoekscommissie is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De bekroonde Iraanse filmregisseur Mohammad Rasoulov is vrijgelaten uit de gevangenis, meldt een Iraanse krant. Rasoulov, winnaar van verschillende filmprijzen, zat vast sinds afgelopen zomer nadat hij op sociale media kritiek had geuit over hoe het Iraanse regime de betogingen heeft neergeslagen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen maanden meer dan 20.000 mensen opgepakt, onder wie sporters en kunstenaars. Ruim 500 betogers zouden om het leven zijn gekomen. De Big Brother Awards gaan dit jaar naar minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken en eurocommissaris Johansson. De prijzen voor grootste privacy-schenders worden elk jaar uitgereikt door burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. De minister krijgt de prijs vanwege de grenzeloze datahonger van de geheime diensten. De publieksprijs gaat naar de Zweedse eurocommissaris vanwege haar plan om in de strijd tegen kindermisbruik techbedrijven te laten meekijken op telefoons.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 See all my stars align. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. the moment, the greatest moment. All and more. This is the moment. the This day or never, I forever with When I look back.